Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De GGD adviseert om geen boosterprik in het buitenland te halen. Nederlanders die elders in Europa de derde prik halen... krijgen daar geen internationaal coronabewijs. De GGD roept op te wachten tot de oproep voor de boosterprik is gegeven. Veel mensen die bijvoorbeeld naar Oostenrijk op vakantie willen... halen een prik net over de grens in Duitsland. Oostenrijk eist namelijk met ingang van vandaag... een boostervaccinatie plus een negatieve test. Omroep Gelderland meldt dat er dan wel een manier is... om aan een papieren QR-code te komen, maar die is omslachtig. Mali ontkent dat er in het land Russische huurlingen actief zijn. In Mali zitten Europese militairen van een VN-missie, ook Nederlanders... om de veiligheid en stabiliteit in het land te verbeteren. Maar westerse landen hebben gewaarschuwd voor de aanwezigheid... van het omstreden huurlingenbedrijf Wagner. Dat heeft volgens analisten nauwe banden met het Russische leger en het Kremlin... en wordt beschuldigd van mensenrechten schendingen en corruptie. Volgens Mali zijn er geen huurlingen in het land, maar Russische trainers. Het zou onderdeel zijn van een akkoord tussen Rusland en Mali. Het KNMI waarschuwt voor morgen voor ijzel. Regen die bevriest zodra die de grond heeft bereikt. Het Weerinstituut adviseert mensen om hun rijgedrag aan te passen... en weerberichten morgen goed in de gaten te houden. De waarschuwing geldt voor het grootste deel van het land ten noorden van de grote rivieren... vanaf halverwege morgenochtend. De grootste kans op gladde rijomstandigheden is morgenavond in het noorden. Het KNMI zegt dat de gladheid daar tot maandagochtend kan aanhouden. Alleen voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is geen waarschuwing van kracht. Het weer. Vannacht in Groningen en Friesland lokaal min 9 of min 10 graden. Morgen vanuit het zuiden meer bewolking en later op de dag valt er wat lichte motregen. Lokaal kan het dus ijzelen. Temperatuur morgen van onder het vriespunt in het noordoosten tot plus 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad, want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd.